De OM was erg tevreden met de komst van de man van 40 en verlaagde de eis van 10 maanden cel naar 8 maanden. De verdachte gaf in de rechtszaal toe dat hij tegen betaling seks heeft gehad met een meisje van 16. Volgens de verdachte kwam het meisje heel volwassen over. In het proces staan 29 mannen terecht. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven voor de gasexplosie vorig jaar in Diemen. De aannemer en de onderaannemer hebben volgens het OM niet zorgvuldig genoeg gehandeld bij de graafwerkzaamheden waarbij de explosie ontstond. Twee mensen kwamen door de ontploffing om het leven. Vorige maand maakte de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bekend dat de ontploffing het gevolg was van een slechte informatieuitwisseling. In de Tweede Kamer is wisselend gereageerd op het akkoord met Griekenland over extra geld in ruil voor ingrijpende hervormingen. De PvdA is opgelucht dat er een deal is. D66 is gematigd positief en zegt dat het akkoord goed is voor Europa. Maar het CDA is behoorlijk kritisch. Ook de SP vindt het geen sociaal akkoord. De kleine christelijke partijen denken dat het beter zou zijn als Griekenland uit de euro gaat. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor het akkoord. De Tweede de Kamer debatteert woensdag over het bereikte akkoord. Bij een ongeluk op de A16 bij knooppunt Zonzeel in Brabant zijn drie doden gevallen. Een personenauto zou tegen de vangrail aan zijn gereden, is daarna over de kop geslagen. De oorzaak van het ongeluk bij knooppunt Zonzeel is nog niet bekend. Het weer bewolkt, een periode met regen of motregen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw weinig zon en soms wat regen. Het wordt dan een graad of 20.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 On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encontre Je J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te je t'aime.